Volgens de politie was het een verwarde man en hij ligt met onbekende verwondingen in het ziekenhuis. De Rotterdamse politie zegt dat er eerst waarschuwingsschoten zijn gelost en dat er daarna gericht is geschoten. Het weer, in Limburg is er kans op een bui.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 Ze is geopereerd en haar artsen zijn optimistisch over haar herstel. Politie heeft de schutter gearresteerd en onderzoekt of hij hulp heeft gekregen van een man die voor de schietpartij bij hem in de auto zat. Het motief van de dader is nog onduidelijk, maar op de sociale netwerksite MySpace is een tekst van hem gevonden waarin hij afscheid neemt van zijn vrienden. Verder heeft hij een aantal video's met warrige teksten op YouTube gezet. In Zuid-Soedan gaan over een paar uur de stembureaus open voor een referendum over onafhankelijkheid. Het referendum duurt een week. Algemeen wordt verwacht dat de bevolking zich zal uitspreken voor een onafhankelijke staat. President Bashir heeft gezegd dat hij zich bij de uitslag van het referendum zal neerleggen. Wel heeft hij het zuiden gewaarschuwd voor instabiliteit als het zelfstandig wordt. In Duitsland is nu ook een te hoge concentratie dioxine ontdekt in kippenvlees. Volgens het Duitse ministerie van Landbouw gaat het om tweemaal de toegestane hoeveelheid. Het is de vlees van legkippen van een pluimveebedrijf in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Volgens het ministerie is het vlees niet in de winkels terechtgekomen. De afgelopen week werden op last van het ministerie vanwege het dioxineschandaal 4700 Duitse boerenbedrijven gesloten. De Rotterdamse politie heeft gisteravond een man neer